Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Zelensky-dag in Den Haag. De Oekraïense president is net aangekomen in de Eerste Kamer. Hij landde gisteren op Schiphol en heeft vandaag een druk programma. Hij houdt over een uurtje een speech en praat waarschijnlijk ook nog met premier Rutte, zegt verslaggever Kiesje Hekster. En hij zal misschien ook nog langs gaan eh, bij de koning. We weten dat hij bij het internationaal eh, strafhof ook een bezoek zal afleggen. De plek waar hij natuurlijk zo graag president Poetin van Rusland zal zien. Maar nogmaals, het is allemaal onbevestigd in verband met de veiligheidsmaatregelen die ik eh, hier inderdaad ook zie. Tijdens de dodenherdenking om 8 uur vanavond is Zelensky waarschijnlijk alweer vertrokken. Albert Heijn gaat komende maandag weer om tafel met vakbonden om te praten over een nieuwe CAO. De afgelopen week werd er gestaakt in de distributiecentra. Daardoor raakten veel AH-schappen leeg. Nu er weer gepraat gaat worden zijn de stakingen voorlopig voorbij. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is vorig jaar weer toegenomen. In totaal zijn het er nu ongeveer 122.000, 7% meer dan in 2021. De stijging gaat wel wat langzamer dan vroeger. De laatste tijd wordt er steeds meer opgeroepen tot maatregelen... om het aantal buitenlandse studenten terug te dringen... omdat er een groot kamertekort is. En in Napels draait alles de laatste dagen maar om één ding. Voetbalclub Napoli kan daar vanavond kampioen worden. En dat zou voor het eerst zijn in 33 jaar toen Diego Maradona daar nog sterspeler was. En dus snakken ze daar naar een nieuw kampioenschap, zegt correspondent Helene Daans. Als Napoli kan winnen van die noordelijke rijke clubs... dan kan Napels als stad zichzelf ook weer op de kaart zetten in Italië... tegenover al die noordelijke steden die heel vaak op Napels neerkeken. En nu hebben de Napolitanen het gevoel, die Scudetto is van ons. Hè, de, de schaal die ze winnen. Maar ook de trots kunnen we weer terugnemen voor Napels. En dat is ook heel erg waarom het niet alleen om voetbal gaat. Als Napoli vanavond niet verliest, dan kunnen ze de champagne ontkurken. Krijg je nog het weer? Het is lekker zonnig, maar er is ook wat bewolking. Het blijft overal droog. In het noorden wordt het zo'n 18 graden en in het zuiden 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim... tussen Lisse en Sassenheim Centrum. Het komt doordat er een kapotte bus is gestrand.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 Not much has changed, not much has your great, great, great granddaughter fine, fine. I took a trip to the year 3000 this song had gone Monty much has changed, but they lived underwater. And your great, great, your great granddaughter.